12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De politie is aansprakelijk voor de schade die Tristan van der Vlis aanrichtte in Alphen aan de Rijn... toen hij in 2011 in een winkelcentrum in het rond schoot. Hij doodde zes mensen, 16 mensen raakten gewond en daarna pleegde hij zelfmoord. De Hoge Raad vindt nu, net als het gerechtshof, dat Van der Vlis geen wapenvergunning had mogen krijgen... omdat bekend was dat hij psychische problemen had... In de uitspraak van de Hoge Raad staat verder dat de gedupeerden recht hebben op een schadevergoeding. Bij verzekeraar Allianz zijn de gegevens van zeker 260.000 klanten gestolen. Het gaat onder meer om persoonsgevoelige informatie van reisverzekeringen, fietsverzekeringen en pechhulp. Hoe de dieven toegang hebben gekregen tot de kluis waar de gegevens in lagen, weet de verzekeraar niet. Allianz heeft aangifte gedaan en een melding bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal dementerenden dat hun ziekte probeert te verzwijgen... ligt in Nederland hoger dan in veel andere landen in Europa. In een groot onderzoek zegt 29 van de ondervraagden... moeite te doen om de ziekte geheim te houden. In andere Europese landen is dat gemiddeld 25,7 de islamitische basisscholen in Rotterdam werken niet langer met de omstreden voorlichtingsboekjes. In het gebruikte lesmateriaal staat onder meer dat meisjes en jongens elkaar niet mogen aankijken... en dat Allah homoseksualiteit verafschuwt. De islamitische basisscholen in Rotterdam gaan nu de boeken herzien... in nauwe samenwerking met het COC en het Rutgershuis. De grens van de nationale hypotheekgarantie stijgt per 1 januari van 290.000 naar 310.000 euro. Dat komt door de stijging van de huizenprijzen. De organisatie noemt de stijging van het bedrag vooral voor starters goed nieuws. Het weer op veel plaatsen zon bij 17 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.